waar hij haar betastte en probeerde haar kleren uit te trekken. Ze ontsnapte toen een vriend ingreep. De nu 51-jarige hoogleraar zei al eerder dat ze wilde getuigen maar de onderhandelingen over de voorwaarden verliepen moeizaam. Haar advocaat heeft nu gezegd dat ze de uitnodiging van een commissie in de Senaat accepteert. Ze wil haar verhaal donderdag vertellen. Medewerkers van het UWV worden ontmoedigd om fraude met uitkeringen aan de kaak te stellen. Dat blijkt uit gesprekken die Nieuwsuur heeft gevoerd met medewerkers en oud-medewerkers. Bij vermoedelijke fraude is veel onderzoek nodig... en de uitkeringsdeskundigen zeggen dat ze daar de benodigde tijd niet voor krijgen. En als er dan wel een melding van een vermoeden van fraude wordt gedaan... zou daar ook lang niet altijd iets mee gebeuren. In Os is op maandag 8 oktober een officiële herdenking voor de kinderen die omkwamen op het spoor. De tijd en locatie van de herdenking worden nog bekendgemaakt. Vanmiddag konden mensen in de zeven moskeeën en kerken in Os een kaarsje aansteken of met elkaar rouwen. In de Eredivisie heeft VVV vanavond thuis met 3-0 gewonnen van NAC. De club uit Venlo staat nu voorlopig op de vierde plaats van de ranglijst. Excelsior Heerenveen eindigde in 3-3 en ook Fortuna Sittard Willem 2 met een gelijkspel 4-4. De Nederlandse volleyballers hebben op het WK hun tweede duel in de tweede groepsfase gewonnen. Finland werd met 3-1 verslagen. Door de winst heeft Oranje nog altijd een minieme kans op de volgende ronde... maar er moet morgen wel gewonnen worden van gastland Italië... dat later vanavond nog speelt tegen Rusland. Het weer bijna overal regen, met uitzondering van het noorden. In de loop van de nacht wordt het droger en ook morgenochtend is het vaak droog. Het is dan 12 tot 14 graden. Later op de dag gaat het weer flink regenen. De temperatuur zakt dan naar 10 à 11 graden.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 Excuse me, Mr. Officer. Still living like that. Every single time I look at you, I'm confounded with the truth. Every single time I look at you, I'm confounded with the truth. Every single time I look at you, I'm confounded.